Voetbalfans gooiden dingen op het veld en een wedstrijd moest zelfs worden gestaakt. Daarna werd besloten dat er geen uitfans meer welkom waren. Maar de burgemeesters van Tilburg en Breda durven het nu weer aan. De fans die komen moeten wel verplicht met de bus en grote spandoeken meenemen is niet toegestaan. De premier van Noorwegen zegt dat mensen zich schrap moeten zetten voor nog meer regen de komende dagen. Het land heeft te maken met de grootste overstromingen in 50 jaar. Duizenden mensen zijn volgens correspondent Dick Evers geëvacueerd. Veel mensen hebben hun huis verloren, huis overstroomd. Eh, ja, en dan is het zo dat er een eh, spoorwegbrug in Ringenbu op instorten staat. Daar is een, uh, een brugpijler door de watermassa's verschoven. Dus daar, kijkt men naar wat gebeurt er met die spoorwegbrug. Maar dus ook het, het spoorverkeer ligt stil. Al die overstromingen komen door storm Hans. Die raast al even over het land, zorgt voor veel regen. De NS leidt nog steeds verlies doordat reizigers wegblijven. Volgens het bedrijf nemen op een gemiddelde werkdag ongeveer 1,1 miljoen mensen de trein. Voor de pandemie waren dat er 1,3 miljoen. De baas van de NS wil dat reizigers vanaf 2026 meer gaan betalen voor een treinkaartje in de spits. En heb jij nog een festivalletje of introweek op de planning? Dikke kans dat je dan een condoom in je hand gedrukt krijgt. Het RIVM en de GGD gaan 40.000 rubbertjes uitdelen... omdat steeds meer jongeren in Nederland een SOA hebben. Vooral het aantal gonoreu gevallen nam het afgelopen jaar toe. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken schijnt de zon bij 22 tot 25 graden. Morgen nog een paar graden warmer. Al trekt het later op de dag dan wel dicht en kan er een bui vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amsterdam richting Amersfoort.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 De NS leidt nog altijd verlies, blijkt uit de halfjaarcijfers. Wel is er in vergelijking met een jaar geleden licht herstel... maar de reizigersaantallen liggen nog altijd fors onder het niveau van voor corona. Het dodental door de bosbranden op het eiland Maui op Hawaii is opgelopen tot 36. In de Amerikaanse staat is de noodtoestand uitgeroepen. Een groot deel van het historische stadje Lahaina is in vlammen opgegaan. Bij de Brabantse voetbalderbies tussen Willem II en NAC mag komend seizoen weer uitpubliek zijn. Vorig seizoen mocht dat niet uit veiligheidsoverwegingen. Nu mag de helft van de uitvakken in Tilburg en Breda gevuld zijn. Het weer, flinke zonnige periode, maar vooral in het noorden en noordwesten ook nog bewolking. Het is 22 graden aan de kust tot 25 in het zuiden.